Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldwijd zijn er meer dan 41 miljoen kinderen op de vlucht. Onder meer door de oorlog in Oekraïne liep dat aantal de laatste maanden op, zegt UNICEF. Van de kinderen die op de vlucht zijn, zijn de meeste nog in hun eigen land. De rest is de grenzen over. Het aantal vluchtelingenkinderen zou de afgelopen 10 jaar zijn verdubbeld. Dat komt volgens UNICEF door conflicten in Afghanistan, Congo en Jemen. Ook zijn er miljoenen kinderen op de vlucht vanwege natuurrampen. De schutters die gisteren in een restaurant in Colombia een Nederlandse toerist doodschoten... hadden het waarschijnlijk gemunt op een Braziliaanse drugscrimineel. De vrouw van 27 zat aan een tafeltje naast de crimineel. En ook de drugshandelaar zou bij de aanval zijn omgekomen. De overvallers van Nicky de Jager staan vandaag voor de rechter. Twee jaar geleden werd zij in haar eigen huis met geweld overvallen door vier mannen. Ze vertelde erover in een van haar video's. Having one of those worst nightmares come true is very surreal, but it also puts a lot of things in perspective. Now more than ever, you realize that family is everything. Er werd ook een mislukte overval gedaan bij René van der Gijp. Het lijkt erop dat de overvallers zijn Rolex wilden hebben. De verdachten horen vanmiddag welke straf er wordt geëist. Het wordt heet vandaag en dus zullen een hoop mensen met hun zonnebril en handdoekje richting het strand gaan. Het kan dus druk worden op de weg en Rijkswaterstaat komt ook met een hitteprotocol. Vanaf 10 uur gaat dat in. Krijg je pech met de auto, dan word je meteen opgepikt en naar een tankstation of parkeerplaats gebracht. Om te voorkomen dat je oververhit raakt. Dat doen ze in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het weer, het wordt opnieuw een zomersdagje met veel zon. Vanmiddag wordt het in het noorden 26 graden en in het zuiden kan de temperatuur wel oplopen tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos te recojo. Los aros me combinan con los zorros, Yo quiero comerte, mami, me Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido. Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolido. Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío, pa' saltarse cosas. Prefieres saltar al vacío de su teclado tiene espacio. No le des hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobote. Ya no se quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Allá va con su culota.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 Yeah, see it from the front. You the type to spin when it boom. Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do, Yeah, Cause I've been waiting I will pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thousands, slip beside in. I got a rose Royce out the door, but you might as well to ride with. She know if she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta take you before out. For sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out, then maybe I'ma bring a check out and bust your neck down.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 Vamos hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft het te druk om een conferentie over Oekraïne in Den Haag in goede banen te leiden, zegt politievakbond ANPV. Minister Hoekstra ontvangt volgende maand delegaties om te praten over oorlogsmisdaden in Oekraïne. Een speciaal coördinator moet de problemen met het overbelaste stroomnet in Brabant en Limburg vlot trekken. De provincies en het kabinet hebben hem aangesteld om uit te zoeken hoe het netwerk maximaal kan worden benut. Vannacht heeft brand gewoed in een recyclingsbedrijf in Wieringerwerf in Noord-Holland.